Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De veiligheidsoperaties naar aanleiding van de aanslagen in Barcelona en Cambrils gaan nog door, zegt het hoofd van de Catalaanse politie. Hij gaat er wel vanuit dat de terreurcel die de aanslagen heeft gepleegd is opgerold. Vanmiddag werd Younes Abu Yacoub doodgeschoten. Hij was de enige voortvluchtige. Toen de politie hem wilde arresteren liet hij zien dat hij een bomgordel droeg. Daarop openden de agenten het vuur. De bomgordel bleek later nep. De terreurcel telde volgens de politie twaalf leden. Het is bijna zeker dat die allemaal dood of gearresteerd zijn. Van twee lichamen die zijn gevonden in het ontplofte huis in Alkanar moet nog wel worden vastgesteld dat ze inderdaad van twee groepsleden zijn. Het derde lichaam in het huis was van een imam. De Finse inlichtingendienst is dit jaar getipt dat de Marokkaan die afgelopen vrijdag twee mensen doodstak in de stad Turku was geradicaliseerd. Maar niets wees erop dat er een concrete dreiging was, schrijft de dienst in een verklaring. De Marokkaan kwam vorig jaar als asielzoeker naar Finland en woonde in een asielzoekerscentrum in Turku. Hij is door de politie in zijn been geschoten en ligt in het ziekenhuis. Morgen wordt hij via een videoverbinding gehoord door een onderzoeksrechter. Het OM verdenkt hem van twee moorden en acht pogingen tot moord met een terroristisch motief. Hij had het speciaal gemunt op vrouwen. De Zeeuwse politie heeft deze zomer tot nu toe 175 wildkampeerders bekeurd. Dat is een kwart meer dan vorig jaar. De politie controleert dit jaar extra. Wie na middernacht langs de weg slaapt in een camper, auto of tent... krijgt een boete van 140 euro. Er waren vooral veel overtredingen op Walcheren. De meeste wildkampeerders zeggen dat ze geen plek konden vinden op een camping. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het blijft droog. Ook morgen een mix van zon en wolken. Het wordt 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuiden van het land. Woensdag wordt het nog wat warmer tot plaatselijk 28 graden. Vanaf donderdag wordt het iets wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.